uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Britse lagerhuis heeft opnieuw de alternatieven voor de Brexit-deal van premier May afgewezen. Voor geen van de vier voorstellen was een meerderheid. Het voorstel dat de meeste stemmen kreeg met 273 voor en 276 tegen... was dat voor lidmaatschap van de EU-douane-Unie. Die motie zou de regering May ertoe verplichten om met de EU een nauwe handelsrelatie aan te gaan. Hoe het nu verder moet is volstrekt onduidelijk. Het Britse kabinet komt morgen bijeen. De brexit staat gepland voor 12 april.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 Om meer water bij de brand te krijgen zijn brandweerpompen uit omliggende plaatsen en een blusboot ingezet. De rook trekt naar de N3 en de nabijgelegen gevangenis. Daar is de ventilatie uitgeschakeld. Omwonenden krijgen het advies om deuren en ramen te sluiten. Voetbalbond UEFA heeft Dynamo Zagreb gestraft... voor racistische uitlatingen van de fans... tijdens het Europa League-duel met Benfica. De Kroatische topclub moet het eerstvolgende Europese duel... zonder toeschouwers spelen. Daarnaast krijgt de club ook een boete van 20.000 euro... en daarbovenop komt ook nog een boete van 47.000 euro...